10 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In heel Nederland zijn met twee minuten stilte de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht... en de Nederlandse militairen die in de jaren erna sneuvelden. Op een lege dam in Amsterdam legden koning Willem-Alexander en koningin Maxima... een krans bij het oorlogsmonument... In een toespraak zei de koning onder meer dat het verleden niet vergeten mag worden en dat de oorlog generaties lang doorwerkt. Hij noemde de werkelijke helden die bereid waren te sterven voor onze vrijheid en onze waarden. Maar, benadrukte hij, er is ook die andere realiteit van mensen in nood die zich in de steek gelaten voelden. Ook vanuit Londen door zijn overgrootmoeder, koningin Wilhelmina. Toch standvastig en fel in haar verzet, al dus de koning. Het is iets dat me niet loslaat, zei koning Willem-Alexander. Niet eerder liet een lid van de koninklijke familie zich zo expliciet uit over de rol van Wilhelmina. Coalitiepartijen CDA en D66 willen dat het kabinet bij de Europese Raad aandringt op een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Volgens de partijen moeten alle Europese landen de druk op China vergroten. Vorige week zei de gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie dat China niet wil meewerken aan een onderzoek naar de oorsprong van het virus. Radiozender Funix stopt met het nachtprogramma Ramadan Late Night... omdat meerdere medewerkers van de zender met de dood zijn bedreigd. In het radioprogramma werden verhalen over de Ramadan gedeeld. Met name de presentator werd bedreigd omdat hij tijdens de vaste maand muziek draait. De directeur van een zorginstelling in Almelo moet 670.000 euro aan subsidie terugbetalen aan de gemeente. Volgens de rechtbank heeft ze toegegeven dat ze geld van zakelijke rekeningen had opgenomen om te vergokken in het casino. Het weer vanavond en vannacht is het helder en het koelt af tot het vriespunt. Morgen zonnig en droog, alleen in het noorden mogelijk wat wolken bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A7 via de Afstadijk vanaf Hoorn naar Friesland is dicht voor een spoedreparatie tussen Den Oever en Brezandijk. Het verkeer kan voorlopig omrijden via de N302 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie. Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers... en staan we op 5 mei stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen.